Kees Groot met het NOS-journaal. Minister van der Steur vindt het schokkend dat de Arubaan Enriquez is overleden als gevolg van politieoptreden. Hij wil dat het komende onderzoek van het OM onafhankelijk is en zeer zorgvuldig wordt gedaan. Van der Steur wil zo snel mogelijk alle feiten op tafel hebben. Daarna moet een besluit worden genomen wat er gebeurt met de vijf betrokken agenten. Die zijn nu op non-actief gesteld. De man die in 2013 werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor de moord op een echtpaar... heeft in hoger beroep 30 jaar gevangenisstraf gekregen. De rechtbank achter voorbedachte raden niet bewezen, het gerechtshof wel. De dader, een dakloos uit Rotterdam, wilde een boot kopen van het echtpaar van 70 en 68. Hun zwaar toegetakelde lichamen werden later gevonden in het Hoendiep. Volgens het OM had de man de boot nodig als adres voor zijn uitkering. Bondskanselier Merkel zegt dat er deze week niet meer met Griekenland wordt gesproken over de crisis. Pas na het Griekse referendum van zondag zijn weer onderhandelingen over een steunprogramma mogelijk, zei Merkel in de Bondsdag. Vanmiddag werd bekend dat de Griekse regering de geldschieters alsnog een beetje tegemoet wil komen. In een brief van premier Tsipras staat dat hij zich alleen nog verzet tegen verhoging van het btw-tarief en de verhoging van de pensioenleeftijd. Maar die twee zaken waren de laatste tijd juist belangrijke pijnpunten. Daarom ook werd de brief in Brussel met terughoudend ontvangen. In het dubbelspel op Wimbledon zijn Jean-Julien Royer en Michael Krajicek door naar de tweede ronde. Royer won met zijn Roemeense dubbelpartner Tekau na opgave van hun tegenstanders. Krajicek won haar dubbel in twee sets met de Tsjechische Strikova. Kiki Bertens werd eerder vandaag uitgeschakeld in het dubbelspel. In het enkelspel speelt op dit moment Richel Hogenkamp tegen favoriet Maria Sharapova. Het weer, het is zonnig, 27 graden op de Wadden. In het binnenland kan het 34 graden worden. Vannacht is het erg zwoel met minima rond 20 graden.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 Er staat een kapotte vrachtwagen, daarom is de rechterreis ook dicht. A15 vanuit Europoort naar Rotterdam tussen Brielen en Spijkenisse ook 8 kilometer. A20 hoek van Holland-Gouda, daar staat eh, tussen Schiedam en Krooswijk 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 I can fix the pain that bleeds inside of me. Look in your eyes, don't say the same about me. I'm standing on the edge and I don't know what else. is she needing? Another side of a man looking at me. Looking at the last three years like I did. I could never see us ending like this. Seeing your face no more, my pillow. It's a scene that's never happened to me. But after this episode, I know see you can never tell the next day life could be.